Meijer met het NOS-journaal. Het coronavirus is aangetroffen bij een man op het Spaanse eiland Tenerife. Dat meldt regio-president van de Canarische eilanden op Twitter. Volgens Spaanse media is het een Italiaanse dokter die op vakantie is op het eiland. Hij wordt momenteel in quarantaine gehouden. De man is de derde coronapatiënt in Spanje. Eerder bleken een Brit op Mallorca en een Duitser op het Canarische eiland La Gomera met het virus besmet te zijn. Premier Rutte gaat volgende week naar Zeeland om uit te leggen... waarom de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuist. De Zeeuwse woede is groot en de lokale VVD-afdeling wil dat partijgenoot Rutte... het besluit zelf komt toelichten. Anderhalve week geleden werd duidelijk dat de kazerne in Doren definitief naar Nieuw-Milligen bij Apeldoorn gaat en niet naar Vlissingen... ondanks dat daar al miljoenen zijn geïnvesteerd om de komst mogelijk te maken. Forum voor Democratie zet de juridische procedure tegen het tv-programma Buitenhof door... Presentatrice Natalie Wrighton zei in de uitzending van afgelopen zondag... dat Baudet vorige week in de Tweede Kamer opzienbaarde door te zeggen dat de EU een vooropgezet plan heeft... om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Volgens Baudet is het een onjuist citaat. Hij is een rectificatie, maar Buitenhof blijft erbij dat het om een parafrasering gaat die klopt. Een man van 62 heeft het wereldrecord planking verbroken. 8 uur, 15 minuten en 15 seconden balanceerde George Hood recht als een plank op zijn tenen en onderarmen. Daarna drukte hij nog eens 75 keer op. De man is een voormalig marinier. Negen jaar geleden ontstond zijn interesse in planking. Hij heeft naar eigen zeggen 2100 uur getraind voor de recordpoging. Het vorige record uit 2016 stond op 8 uur en 1 minuut. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar graad of 4. Later vandaag weer buien. Het wordt vanmiddag 8 graden en er staat een matige tot harde zuidwestenwind.